maar ja, ja, als doe, je de schuif opengooit, dan ja, je ik Ik ben, ik ben gewend dat jij hier staat hè. <laughs> Hey, goedenavond, een nieuwe aflevering van uh, eh, de CFM. Zonder Kolde Joop, hij is er niet. Waar is hij? Weet ik niet. Waar is hij? Weet ik niet. Hij, hij is ergens bezig. Hij is waarschijnlijk heel ver weg. Heel ver weg. <laughs> De komende uren lang uh, bij CFM. Ja. En mooi hè? Gezellig. De Rock Top 1000. En daarin de, de nummers. Eh, Joop heeft een hele goede lijst gemaakt voor ons. En Rob, eh, wat gaan we nu Ja, we begonnen in ieder geval met eh, John Lennon en Imagine. En de Beatles, die komen we nog wel een keertje tegen. Maar oh. eerst even wat anders. Oké. sail on, Silver Girl. let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. broken hearted people living in the world agree there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. dat de gaat eraf Beatles. de Beatles. En eh, Let It Be, de nummer 3 in de Rock Ballads Top 1000. Ja, goed. Dat wordt trouwens eh, de nummer 2. Ja. Gaan we het rijtje af, Joop? We kunnen het aan hem vragen, wat daar zit Ja, ik ben erbij gekomen. Een beetje heigend. Ik wist niet of ik tijd kon komen. Daarom had ik een Silver Robbie gevraagd. Hey, goedenavond trouwens. Dankjewel jongens. goedenavond ook. En, luisteraars ook uiteraard. Ja, eh, ik ben blij dat je het kon doen. Ja, echt waar. Ja. Het is, wel weer, het, is wel weer, mooie muziek dat ik heb samengesteld. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, ja. Want je Vooral zei het eh, al, Simon Beatles... Carfunkel, hè? Ja, ja daar heb ik je net een verhaaltje van geteld. Die, die, die, die, eh, dat album, Bridge Over Troubled Water, dat heb ik toen de tijd helemaal stuk gedraaid. Het was geweldige muziek. En zelfs mijn ouders vinden het nog steeds mooi. Met de nieuwe installatie. <laughs> Met mijn nieuwe installatie, ja. ja, ja. <laughs> ja, ja. plaat kan je nou doorheen kijken? Of, eh? Nou, ik heb hem niet meer. Je hebt hem niet meer? Nee, ik heb hem wel op cd. Oké. <laughs> dus dat is weer wat anders. Maar goed, eh, ja, eh, leuke muziek. Eh, ik kwam er ineens tegen, de top 1000 van de Rock Ballads van 2010. Ik denk, nou, dat is, dat is voor ons heel, heel leuk. En ik heb dus een stuk of 15 nummers uitgezocht die voldoen aan het criterium. En tot en met 75. En nou, de, de, eerste drie hebben jullie gehoord.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 Wij draaien hem bij Golden CFM. Ja. Don McLean, ja, inderdaad. American <laughs> Pie. Ja, het is echt een geweldig nummer natuurlijk. Als je je tekst ook eh, gaat, eh, gaat inleven in die tekst. Ja, dat is geweldig Rob. Echt mooi nummer. Ja. ja, zo kunnen we nog wel een paar draaien, eh, Daan. Toch? Ja, toch? Ja, toch? Ja. Welke, is de volgende, Rob? wat we gaan draaien is een nummer van Pink Floyd. Hoor je ook bijna nooit, hè? Nee. Maar mooi, jongen. Alleen bij CFM. Dus- Wish You Were Here. 끝에 al die rockballads zo op deze maandagavond. Heerlijk, ja, heerlijk. Lekker, lekker, lekker. lekker. Jorden Nazareth en Love Hurts, de nummer 23 uit de top 1000. Van? Van 2010. En dan de rockballads natuurlijk. En dan de rockballads. <laughs> ja, ja de, rock, de rockballads. de rockballads. Ja. <laughs> ah, gaat lekker. Joop, wat gaan we nog, eh, wat gaan we nog meer draaien? Oh, een van eh, mijn favoriete groepen. Led Zeppelin zometeen. Met... Eh, een van de mooiste nummers die er ooit geschreven is. En ik, ik denk, denk ik, dat het eh, echt eh, waar is. Het is uh, Stairway to Heaven natuurlijk. En die staat op nummer 24. En vervolgens de Stones. Jap, nog even een vraag. Als mensen zitten te luisteren, kunnen ze nog een plaat aanvragen bij je? Altijd. Hoe doen ze dat? Dat weten we toch? Nee. Dat weten we wel, dat weten we wel. Het is al honderdduizend keer gezegd. Nee, maar dat zeg jij nooit meer, dus vandaar. Nee, <laughs> oké. nou, weet je wat je doet? Doe het, het uh, naar joop.sanverzoekerand.nl. Komt het altijd goed. Dat is een nieuwe. Nee, dat is een hele oude. Die doe ik al zes jaar. Nee, dat was uh, eh, coldencfm.casema.nl. Eh, uh, ja, maar de Casema-account, <laughs> dat werkt niet meer. Want zodra je verhuist, is het Casema-account is weg. Oké. Dus als je plaatjes wilt horen, eh, tot en met 75. Incidenteel daarna. Tot, tot en met 79. Dan eh, naar eh, Joop joop.sanfordsecourant.nl Nou, komt helemaal goed. Let Zeppelin. Stairway to Heaven. bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide my head. decided to show me the same. No sweet exists. Oh, lines could make me feel bitter. Wat een heerlijke muziek. De rollende steentjes. Ja. Oh. Wilde paarden. <laughs> En eh, wilde paarden. <laughs> <laughs> nummer 25 in de Rock Ballads 2010. Ja. Volgende nummer. Nummer 29, op. Ja, we hebben er nog wat te draaien, Joop. Dus, ja, maar dat eh, redden we nooit. Ja, en ik denk, ik denk dat uh, Rob niet, dat, dat niet wil, uh, We moeten even opschieten. Ja, Kom tempo. Komen nog een paar mooie platen aan. Welke gaan we doen? Chicago. Nee, gaan we die in eerste instantie doen? Oh ja, ja, van Eagles, ook ja, goed. Eagles, Desperado. Ja, ja, maar Nummer 29. Dat zeker niet, maar oké.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 Ja. We hebben wel één nummer op. Oh, ja, oh, ja, ja. Oh, het is, er ook. Het is nog geen negen uur, het is vijf voor. Kom op. voor. Maar hoe lang gaat het volgende nummer duren dan? Ik heb geen flauw idee. Ik weet niet wat er komt. Drie hebben het over? 49. Chicago. Oh, dan moeten we nog eventjes een minuut 10 eh, babbelen, zo ongeveer. Ja, maar nou, ga jij maar even babbelen, dan gaan wij even... We hebben het over Chicago. Waar komt het vandaan, dat woord? Weet je dat in de eh, naam? ja, volgens mij uit Chicago. ja, zeker. Ja, dat is vast goed, hè? Maar ze heette oorspronkelijk Chicago Transit Authority. En, dat, heeft iets met een bus te maken, Dat was de busmaatschappij van Chicago. En daar zijn ze naar vernoemd. Het is een, grote groep, een man of negen. Hoofdzakelijk blazers. Mhm. Dus eh, met de trompetetten. En saxofonisten. Oké. En dat soort dingen. Trombones. En eh, die maakte hele leuke muziek. En eh, net in die tijd werden er wat langere nummers gemaakt. Want we hadden het er vanavond nog over. De nummers uit de eh, half jaren of zo. Dat waren allemaal 2 minuten 30, 2 minuten 45. net over de 3 minuten. Daar had je het eigenlijk wel mee gehad. Ja, die hebben vanavond niet gedraaid. Hè, Nee, ik heb leuke nummers uitgezocht. die een beetje langer waren dan de gemiddelde praten. Maar goed, en, en dat is Chicago geworden dan. later werd dat Chicago, laat ik het zo zeggen. En die hebben grote hits gemaakt. Giel zei. Ik meen dat ze uit mijn hoofd 28 albums hebben gemaakt. 28 albums? En allemaal heette ze Chicago. En dat was van Chicago 1, Chicago 2, Chicago 3. Tot en met het einde. Zo hé. Geen eh, aparte Wanneer zijn ze gestopt eigenlijk? Ik durf het niet te zeggen. Ik weet ook niet of ze überhaupt gestopt zijn. Het zou zomaar eens kunnen dat ze nog steeds eh, optreden. Maar dat zal het niet al te veel zijn. Er zijn er meer groepen uit die tijd natuurlijk die nog steeds optreden. Maar... Eh, eh dan is het eh, speciale festivals. Eh, het zijn allemaal oudere mannen, over het algemeen. Vrouwen ook, natuurlijk, uiteraard. En die, eh, ja, een kalm zeetje gewoon. Lekker muziek maken voor eh, liefhebbers. Oké, dat is mooi. Ja. Wij gaan eruit, Joop. Ja. We gaan, over twee weken zijn we er weer dan. Over twee weken zijn we weer, hè? gezellig. Uh, Robbie, hartstikke bedankt dat je hebt willen invallen. Graag gedaan, Joop. <laughs> Ja. Golden Joop.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 Gaddafi deed die en andere uitspraken in een interview met de BBC, ABC en The Sunday Times. De Libische leider zei verder in het grotendeels Engelstalige interview... dat zijn mensen voor hem zouden sterven om hem te beschermen. Verder verweet hij de journalisten dat ze het Libische systeem niet begrijpen. Gaddafi ontkende dat er demonstraties tegen hem zijn in de hoofdstad Tripoli... Op de vraag waarom er mensen zijn die zeggen dat ze de stad Benghazi hebben overgenomen, antwoordde Gaddafi dat die mensen van Al-Qaeda zijn en dat ze van buiten Libië komen. Libische media melden dat in Tripoli een demonstratie is neergeslagen waarbij meerdere doden zijn gevallen. Troepen die trouw zijn aan de Libische leider Gaddafi zouden het vuur hebben geopend op betogers in een wijk van de hoofdstad. In die wijk zouden zo'n 10.000 mensen hebben geprotesteerd tegen Gaddafi. Verder zijn er berichten dat twee legervliegtuigen hebben gevlogen boven een stad in het oosten van Libië die in handen is van de opstandelingen. Eerdere berichten dat de vliegtuigen de stad hebben gebombardeerd werden later tegengesproken. In Nooddorp is aan het begin van de avond een deel van een flatgebouw ontruimd. Een aantal bewoners was onwel geworden door een vreemde lucht. De brandweer stelde vast dat er koolstofdioxide in de lucht zat. Waardoor die is vrijgekomen is nog onduidelijk. Zeven mensen zijn onderzocht door ambulancepersoneel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een aantal flatbewoners is opgevangen in een sporthal. De brandweer van Nooddorp denkt dat in de loop van de avond iedereen weer naar huis kan. Tot besluit het weer. Bewolkt, het koelt vannacht af tot een graad of 2. Morgen ook eerst bewolkt, maar in de loop van de middag breekt hier en daar de zon door. En dan wordt het ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.